Dat komt vooral doordat daling van de invoer van ruwe aardolie iets meeviel. Volgens topman Smits is de overslag naar het dieptepunt van het tweede kwartaal elke maand een stukje aangetrokken. Bovendien doet Rotterdam het beter dan de grote concurrenten, zegt hij. PvdA-leider Bos noemt het een grote domme fout dat twee Kamerleden van zijn partij hebben gevraagd om gemeenteraadsverkiezingen niet meer in maart te houden. De Kamerleden Kalma en Heine vinden het geen goed idee om de lokale verkiezingen begin maart te houden... omdat het dan volgens hen te koud is om campagne te voeren. In zijn wekelijkse gesprek met RTL Z zei Bos dat elke partij het recht heeft om in een campagne één grote domme fout te maken. Volgens hem hebben de twee Kamerleden terecht op hun kop gekregen tijdens de fractievergadering vanochtend. In Tsjechië is een Nederlandse wintersporter omgebracht. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn het twee Nederlanders van 18 en 20. Volgens Tsjechische media waren het bekenden van elkaar. Ze zouden in een vakantiehuisje ruzie hebben gekregen. Het slachtoffer werd met een keukenmes gestoken en overleed later in het ziekenhuis. Oud-VVD-fractievoorzitter Voorhoeven is lid geworden van D66. Hij is er niet mee eens dat de VVD de ontwikkelingshulp wil halveren. Voorhoeven blijft overigens ook lid van de VVD. Hij wil in beide partijen meedoen aan discussies. Voorhoeven heeft zich vorig jaar juni al bij D66 gemeld... maar dat is nu pas in de publiciteit gekomen. Hij benadrukt dat hij zich altijd een sociaal-liberaal heeft gevoeld. Bij de komende Kamerverkiezingen stemt hij op D66. Het weer op veel plaatsen valt de regen. Vanavond wordt het kouder en neemt de kans op winterse neerslag toe.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 bits of beauty everywhere. Shrapnel flying, soldier hit the dirt. She comes so close, you feel her then. She tells you no and no again. Your lip is cut on the edge of her just another night, I guess. All tangled up in nakedness.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 We gaan heerlijk door met de eh, twee nummers achter elkaar van eh, Jerry Mulliken. Een fantastische speler. En maar ook componist is hij heel erg bekend van. We draaien van zijn cd Lonesome Boulevard het gelijknamige nummer. En daarachter gaan we nog eens even heerlijk door met Making Whoopee. Mm-hmm. Thank you. Peter den Boer, hartelijk eh, welkom in de studio. Je bent in dagelijks leven hoofdafdeling reiniging en groen van Zandvoort en Bentveld. Je ziet er wat slaperig uit. Ben je vannacht nog op pad geweest of is het niet, nou, nodig geweest? ik, ben, uh, <laughs> ik ben zelf niet op pad geweest, maar men is natuurlijk wel op pad geweest om de boel weer goed begaanbaar te maken. En de, de, overlast van de sneeuw opnieuw maar weer eens te gaan verdrijven. Dat is al voor de zoveelste keer de afgelopen maand. Maar goed, dat eh, is ons lot op dit moment. Maar we hebben het eh, tot nu toe eh, redelijk goed in de hand. Heb je nog zout genoeg? We hebben op dit moment zout genoeg. Dus het kan nog even doorgaan. Het kan even door. ligt er maar aan hoe, hoe erg het sneeuwt en hoeveel zout je nodig hebt. Dat is eigenlijk het probleem. Ja, ja. als je zuinig aandoet, of, of ik, zeg het verkeerd, als je niet veel hoeft te gebruiken, omdat het weer daar niet naar is, kun je er langer mee doorgaan. Maar soms ben je het in vier dagen kwijt. Ja. En soms duurt er twee weken mee. Dat is natuurlijk het probleem. Wat is nou het, eh, het verhaal achter het feit dat eh, de, de wat kleinere straatjes niet gestrooid worden? Die worden wel gestrooid, alleen ehm, het is een soort hardnekkig eh, misgedachte dat als je strooit dat het dan niet meer glad is. De, het probleem is dat als er sneeuw ligt, dan werkt dat zout alleen maar als er ook vervolgens heel veel over gereden wordt. Aha. En als je er niet over rijdt, dan, dan helpt dat niet veel. Dus die kleine straatjes per saldo, die, eh, eh, daar gebeurt weinig. Dat is één. En twee, primair moet je zorgen, dat hebben we met eh, alle gemeentes in Nederland doen dat. moet je zorgen dat de hoofdwegen bereikbaar zijn. Dus je moet eigenlijk ploeteren naar de hoofdweg. En vanaf daar kun je verder gaan. En die hoofdweg is dan eigenlijk ook primair bedoeld voor het vele verkeer wat er is... maar ook voor de bus en voor de diensten. Dus eh, er moet natuurlijk ergens een route zijn. Het is niet anders. Ja. Eh, wat ga je doen om onze luisteraars te tracteren met uh, jouw heerlijke jazzmuziek? Ik heb vandaag allerlei leuke dingen meegenomen uit alle hoeken van, van de jazzplatenkast. En ik wilde graag beginnen met een, een, een wereldberoemde crooner meneer Tony Bennett... die eh, eh, eigenlijk weer een doorstart heeft gemaakt in het eh, begin van deze eeuw. Die is natuurlijk nooit weg geweest, maar ineens is hij weer volop in de belangstelling. Inmiddels 83 jaar, met een gouden stem en... die, die, hij heeft natuurlijk heel veel opnamen gemaakt. meer, dan, meer dan 50 miljoen platen in zijn carrière. En dat gaat maar door. <clears throat> en eigenlijk eh, het, wordt niet, het wordt niet minder. Zijn stem ook is ongelooflijk. En, en het is een, een geweldige artiest. En hij treedt met hele kleine combo's, op, ook met grote bands. En eh, daar is nu een voorbeeld van. Eh, en hij gaat vertolken... I can't believe that you're in love with me. Your eyes are blue, your kisses too. I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go. They can't believe that you're in love with me. I have always placed you far above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. thank you band viert dit jaar het 65 jaar bestaan. Ja, je gelooft het niet. Volgens de band is het daarmee 's werelds oudste traditioneel spelende jazzorkest. Voor de feestelijkheden rond de, rondom deze mijlpaal wordt de stad Den Haag gekozen. Dit was de plaats waar het allemaal is begonnen vlak na de oorlog. In aanwezigheid van onder meer Freek de Jonge, Laura Vici en Dim Kesper... wordt op 8 mei 2010 in de Dr. Anton Philipszaal een feestelijk concert verzorgd. Zie ook www.d scb.nl. Laten we gaan luisteren naar twee nummers. Maar het eerste wat ik hier in mijn handen heb is een opname uit 1945. En er staat bij The Orchestra of the Dutch Swing College. Heerlijk nummer, Hotchi luisteraars, Dutch Winkelens bent, 65 jaar maar liefst. Maar ik maak een paar sprongen. En ik denk dat ik eh, eind 90 jaar terechtkom... als ik met een bezetting van de Dutch Winkelens te maken heb... met Dick Kaart op de trombone, Bob Kaper op uh, tenor en klarinet. Henk Bos van Drakenstein op bas... en Bert de Kort, cornet. Huub Jansen op drums. Jan, Joop van Kempen op banjo en gitaar... en Peter Schilper, toen nog de leider en eh, de Noorzak speelt hij ook, maar ook klarinet. Laten we gaan luisteren naar een heel eh, beroemd nummer. I Will Wait For You. We'll Wait For You. Dat was nog eens mooi. En dat was een periode van de tachtiger jaren en niet de negentiger jaren. Django Reinhardt is de volgende die ik graag wil laten horen. Uh, Django's, eh, natuurlijk een wereldberoemd orkest had hij... Eh, samen met de violist, de, de Franse violist Stefan Grappelli. En ehm, een leuk verhaal over Django is... die hij kon niet, eh, geen, absoluut geen muziek lezen en eh, wist er ook helemaal niks van. Hij is op enig moment uitgenodigd in Amerika om te spelen met het grote orkest van Duke Ellington. En eh, daar verbaasde men zich erover, want hij kende dus geen titels. En toen zei hij steeds van, begin maar, ik hoor het wel. En dan vervolgens maakte hij de mooiste solos en daar begrepen ze helemaal niks van in dat perfecte Amerika. het nummer T for Two is een mooi nummer voor deze zondagochtend. Nederlandse band Room 11 stopt. Volgens de leden bestond het gevoel dat ze het niet meer verder konden brengen... en voor zangeres Jan Sra was het voor tijd voor iets muzikaals anders. Room 11 bracht in haar vijfjarig bestaan een aantal cd's uit... en won met een populaire mix van jazz, pop en bossa nova verschillende prijzen... waaronder een zilveren harp. Janne Schra werkte met een aantal oud-leden van de band aan nieuwe nummers. Er staan met deze nieuwe formatie enkele optredens gepland... En dat is bijvoorbeeld op 10 februari is men present op het Guitar Art Festival te Belgrado. Dat is nogal wat. Sarah hoopt dit jaar haar solo-albums uit te brengen. Ik vond het ook altijd heerlijk om naar Room 11 te luisteren. En nummers ligt hier nu op de draaitafel. I Wanna Be Your. I wanna be your TV. Then you would know exactly how to turn me on with my remote control. Cause you would know the function of all my buttons. Cause I've seen you doing it. And oh, I'd love to be your shower. in the morning or the blankets on your bed. I would keep you warm all night, but most of all, I wanna be most of all. wanna be your guitar. They would know exactly how to tune me. so good to see your face again. strange. als eh, Django Reinhardt eh, zijn er meer muzikanten die eigenlijk eh, in bittere armoede ter wereld komen en opgroeien en daarna fantastische toppers worden. En zo iemand is ook Ella Fitzgerald. Die is heel armoedig begonnen. Is vlak voor ze doorbrak was ze op het stadium van dakloos en ze wist helemaal niet wat ze allemaal kon uiteindelijk is ze ontdekt geworden en is natuurlijk een fantastische topper eh, heel haar leven geweest. Ehm, is eh, eh, eigenlijk de First Lady of Jazz genoemd. Is ook nageëindigd met allerlei ziektes en is ehm, uiteindelijk op 79-jarige leeftijd overleden. Maar onwaarschijnlijk veel gedaan. Uh, een van haar kenmerken is dat ze drie, drie octaven bereikte. En dat ze alles eh, prachtig kon zingen. Een van die voorbeelden daarvan is bij een, uh, is een nummer Three Little Words. Dat ze zingt bij een band, een fantastische big band. En ehm, behalve haar zang valt in die band ook op het, het, constant doordenderende ritme, de ritmesectie. Die spettert langs alle kanten. Three Little Words. give for that wonderful phrase to hear those three little words. That's all I'd live for the rest of my days. And what I feel in my heart, they tell sincerely. No other words can tell it half so clearly three little words, eight little letters, which simply mean I love you. feitelijke Ella, Fitzgerald. De kenners, de, wat zijn kenners natuurlijk, de kenners die eh, haar tegen het licht houden, die zeggen de enige kritiek die wij hebben is dat haar stem zich meer leent voor het eh, minder opgewekte repertoire. Dus niet zo uh, vrolijk en, uh, ik idee. Maar het minder opgewekte is er nog beter in. En een goed voorbeeld daarvan is My Man. It's cost me a lot, but there's one thing that I've got. but all that I soon forget with my man. He's not much for looks, and no hero out of books is my man. Two or three girls has he that he likes as well as me. I don't know why I should. He isn't good. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I am his forever. Eh, informatie te halen uit jazz uit de platenkast. Dat kan je gewoon uh, via de computer te pakken krijgen. En daar staat de top 10 van de jazz in. De jazz top 10. Jamie Cullum staat op nummer 1 met Pursuit. John Coltrane met Giant Steps op staat nummer 2. En Ray Charles staat met nummer Definitive op nummer 3. Kind of Blue van Miles Davis op 4. Pat Metheny Orchestra op 5. Ornette Coleman Shape of Jazz to Come op 6. Weer Jamie Cullum op 7 met 20 Something. Harry Koning Jr. Your Songs op 8. En nog een keer Jamie Cullum Catching Tales op 9. Maals Davis sluiterij met Essential Collection. Ik heb op de draaitafel John Coltrane staan. En die staat op nummer 2. En dat is toch een opname die eh, stamt uit 1958, 1959 kan je nagaan. Hij speelt het eh, schitterend sax En laten we dan ook maar gaan luisteren naar het nummer Giant Steps. Galladoro is de volgende. Die, eh, dat is een Amerikaanse altsaxofonist die, eh, eh, die erom bekend staat dat hij de meeste van alle muzikanten de meeste live solos heeft gespeeld van, van, in, in, de geschiedenis van de muziek. Ehm, hij speelt hier met een Nederlandse groep, de Bohunks. Dat is een groep rondom allerlei jazz-saxofonisten. Geweldige groep. En eh, het zijn slechts vier saxofonisten, maar als je hem hoort... dan denk je dat er een hele big band speelt. Uh, El Galadoro met een, eh, een prachtig nummer Out of Nowhere.